10 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal meerdere kleuren hebben. Bij een aanslag met een autobom in de Iraakse hoofdstad Bagdad... zijn zeker 11 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De auto reed in op een groente- en fruitmarkt. Door wie de aanslag in Bagdad is gepleegd is nog niet bekend. Het moet voor mbo's makkelijker worden om gezamenlijk opleidingen aan te bieden. Minister Bussemaker wil daarvoor de wet aanpassen. Het wordt voor mbo's steeds lastiger om opleidingen waar relatief weinig vraag naar is in stand te houden, omdat het aantal leerlingen terugloopt. Bussemaker wil verder dat een aantal mbo-instellingen een alleenrecht krijgt om kleine gespecialiseerde opleidingen aan te bieden, zoals schoenmaker of pianotechnicus. Die opleidingen zijn relatief duur, maar naar zulke beroepen is wel veel vraag. De advocaten van klokkenleider Chelsea Manning hebben uitgehaald naar het Amerikaanse leger. Ze vinden dat het leger de privacy van Manning heeft geschonden door vorige week bekend te maken dat ze was opgenomen in het ziekenhuis. Er kwamen toen meteen speculaties over een zelfmoordpoging. Advocaten van Manning hebben dat nu bevestigd. Manning kreeg een paar jaar geleden 35 jaar cel voor het lekken van staatsgeheimen aan Wikileaks. Alle Belgische douaniers moeten meedoen aan een psychologische test. De douane wil weten of ze nog wel geschikt zijn om een wapen te dragen, melden Belgische media. De afgelopen maanden waren er incidenten met gewapende douaniers in België. Nadat een douanier op luchthaven Zaventem een collega had bedreigd met zijn wapen... moesten alle douaniers daar hun wapen inleveren. Toen besluit het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Verder vallen er enkele buien met kans op onweer. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen en donderdag blijft het wisselvallig. Dit was het in ons ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Files in de Randstad die minstens vijf minuten vertraging geven zijn er nog op enkele plaatsen. Het is nog wat druk op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer. Dat heeft te maken met een pechgeval op de A10 Zuid tussen Slotermeer en Amsterdam Buitenveldert. Alles bij elkaar 4 eh, kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. En een lange file op de A27 van Utrecht naar Breda tussen knooppunt eh, Gorkum en Geertruidenberg 15 kilometer.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 We volgen de tour onderweg naar Arcadis de Andorra. En we draaien alleen maar Franstalige muziek vandaag bij Zandvoort. Zondag wel Zandvoort Odemans. We nu Desires met Voyage, Voyage. sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens, je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là, il y a un an. Il y a un siècle, il une éternité. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu Que fais-tu Est-ce que j'existe encore pour toi Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort sera pareil à ce matin. Aux couleurs de l'été dit is zo'n plaat die moet je horen op zo'n zinderende zomerdag... die we nog niet hebben gehad dit jaar. Ehm, en dan, eh, dan eh, een, eh, een ondergaande zon, een lekker zangriaatje... of een lekkere koude rosé erbij of wat dan ook. En dat soort dingen. En dan wordt het helemaal mooi met Yo Dansin, met L'été Indien. En daarvoor hoorde je Desireless uit de jaren 80 met Voyage, Voyage. Nou, de Gent die stond voor hoor, met 40 seconden... Maar helaas heeft hij het niet gehaald. De kopgroep is weer bij elkaar. Iedereen 8,5 minuut voor de gele trui uit peloton. En wij gaan weer verder met Franstalige muziek. Michel Zardou is hier met Le Lac de Connemara. brûlé au vent des langues. des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer.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 c'est tout le prix du silence. La bas au ma main. on dit que la vie c'est une folie et que la folie ça se danse. Terre brûlée des Gaëls et de Cromwell au rythme des pluies et du soleil au pas des chevaux.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 Twee minuten voor half vijf. Je luistert naar Zandvoort Audimans. En uh, Franstalige muziek die de klok slaan eh, vandaag. Ehm, en dan vandaag nu ook, uh, ja, volgen ook de tour. Inmiddels de kopgroep nog steeds bij elkaar. Tien man, waaronder De Molin, die nog een kleine 25 kilometer te trappen hebben tot aan de finish. Ook ehm, Canada wordt gerekend tot Franstalig gebied. En deze dames komen uit Canada. Kate en Anna McRicker of Eichel. Complementen pour Canterine. mij kwamen ze uit Algerije. Eh, Khalid, Aisha en daarvoor Kate en Anna McCruggle... met eh, complimenté Pour Sant Catharina. Voor Zandvoort en de regio. We hebben nog twee berichten van de gemeente Zandvoort. Afgelopen week hebben de gemeente Zandvoort en de vereniging Onderling Hulpbetoon... een huurovereenkomst getekend voor het behoud van de kleine ouda van de algemene begraafplaats Zandvoort. Onderling hulpbetoon gaat het kantoor van de beheerder... ook wel bekend als de kleine aula huren van de gemeente Zandvoort. De gemeente heeft plannen gehad om het kantoor te slopen... om op deze manier de onderhoudskosten van de begraafplaats omlaag te brengen. Onderling hulpbetoon wil het gebouw vanwege cultuur, cultuurhistorische overwegingen behouden... en heeft toen voorgesteld de onderhoudskosten te gaan betalen... Met het sluiten van de huurovereenkomst geeft de gemeente invulling aan een belangrijk actiepunt dat in het coalitieakkoord staat, namelijk meer participatie in het gemeentelijk domein door nieuwe instrumenten en mogelijkheden. De Algemene Begraafplaats Zandvoort heeft een aantal jaren terug ook een mortuarium gekregen. Nou eerder heeft de vereniging onderling hulpbetoon de helpende hand toegestoken. Zo heeft de gemeente, eh, de, gemeente sorry, zo heeft de vereniging meebetaald aan de restauratie van het luidklokje... en het opknappen van de oude cultuurhistorische graven. Ook zijn er tv-schermen aangeschaft voor in de aula aan de Tollerstraat. Later dit jaar komt er nog een door onderling hulpbetoon gefinancierde nieuwe folder... over de Zandvoortse begraafplaats. En deze folder wil de gemeente huis aan huis laten verspreiden. Dan ander nieuws, want voor het komend strandseizoen van 2017... gaat de gemeente Zandvoort zich flexibeler opstellen naar haar ondernemers. Zo heeft het college van Zandvoort besloten dat in het strandseizoen van 2017... voor het noodzakelijk verplaatsen van terrasschotten en vlaggenmasten bij strandpaviljoens... de ondernemers dit kunnen voorstaan met een melding. De regels blijven van toepassing. Waar dat kan wil de gemeente het eenvoudiger maken. En volgens de gemeente hebben de ondernemers op het strand hun eigen dynamiek. De strandpachters ondernemen eh, onder regie van de seizoenen. Sinds 2010 is er een omgevingsvergunning nodig op het strand. En deze vergunning heeft een afwijkende looptijd van 10 jaar... en past bij het karakter van bedrijvigheid op het strand. De gebruikelijke geldigheid van de omgevingsvergunning is 1 jaar. Het perceel van een strandpaviljoen is ingericht volgens die verleende omgevingsvergunning. En dat betekent in theorie dat alles in die 10 jaar exact volgens de vergunning moet blijven. Volgens de gemeente werken een aantal zaken na verloop van tijd normaal gesproken prima... alhoewel deze minder praktisch zijn op het strand. Bijvoorbeeld zijn terrasschotten en vlaggenmasten. Onder bepaalde weersomstandigheden zijn de strandpachters soms genoodzaakt... om op een korte termijn terrasschotten en vlaggenmasten te verplaatsen. In die gevallen moeten ondernemers daarvoor een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen... maar volgens de gemeente werkt dat juist minder goed voor strandpachters. Juist daarom heeft deze ondernemers aan de het Zandvoortse College gevraagd... om deze maatregel te versoepelen. Het college wil hieraan tegemoetkomen en heeft besloten dat in 2017... voor het verplaatsen van terrasschotten en vlaggenmasten kan worden verstaan met een melding. En met deze beslissing geeft de gemeente strandpachters medeverantwoordelijkheid... voor het behoud van de goede ruimtelijke ordening op het strand. En deze beslissing is in lijn met het coalitieakkoord. In dit akkoord is opgetekend dat de gemeente een ruimhartig en servicegerichte ondernemersbeleid wil voeren. Het tegemoetkomen aan de wensen van de strandpachters blijft binnen de gemaakte beleidsafspraken. De bewegingsvrijheid van bezoekers en de hulpdiensten mogen bijvoorbeeld niet in geding komen. Het betreft voorlopig een proef. En aan het eind van seizoen 2017 gaat de gemeente met de ondernemers de proef evalueren. Al dus de gemeente. Goed, we gaan weer verder met muziek. Hier is Kate Ryan met Déchanté. chercher L'amour et la reconnaissance J'ai payé le prix du silence Je me blesse et je recommence J'ai cherché. Dat was de inzending van Frankrijk voor het Eurovisie Songfestival dit jaar. En ehm, ja, hij deed het niet zo goed, eh, onze Amir. Maar eh, je kan niet alles hebben in het leven. Hey, de beklimming van de Andorra Arcadius is in volle gang. En in de kopgroepen is het onrustig. Dumoulin is er eh, nog goed bij. En we hebben nog 13 kilometer te klimmen. En hier is Gerard Lenormand weer op CFM. Il était une fois à l'entrée des artistes, un petit garçon blond, au regard un peu triste, il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement, si j'étais président, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey Premier ministre mon gouvernement. Si j'étais président, simplé à la culture, me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances, Zorro à la justice et Mini à la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais président Tarzan serait ministre de l'écologie, Bécassine au commerce Maya à l'industrie, je déclarerais public toutes les pâtisseries, opposition néant. Si j'étais président, si j'étais président de la République, j'écrirais mes discours en vers et en musique. Et les jours de conseil, on irait en pique-nique, on ferait des trucs marrants. Si j'étais président je recevrai la nuit le corps diplomatique dans une super disco à l'ambiance atomique. On se ferait la guerre à grands coups de rythmique. Rien ne serait comme avant si j'étais jamais président de la République. Vous les petits malins, vous êtes bien sympathiques, mais ne comptez pas sur moi pour faire de la politique.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 Ja, mijn uitspraken. Ik denk dat mijn uh, Franse lerares eh, eh, van vroeger... die denkt van die Sandberg, ach, die had wat langer zijn Frans moeten volhouden. Goed, in Andorra gaat het goede kant op. Want Dumoulin die heeft nog 8 kilometer te, te, peddelen. En hij rijdt aan kop met, nou, het zijn 50 seconden, 50 seconden voorsprong... op de achtervolgende ja, negental is het volgens mij. En hij probeert er nu een klimtijdrit van te maken, dus wie weet. Goed, laatste plaats plaat. Françoise Hardy, commenten dier, adieu. We spelen elkaar weer over drie weken. En dan is Jaap Koper er ook weer. Ja, wat gezellig. En dit programma wordt trouwens herhaald elke dinsdag tussen 8 en 11. Dan eh, kun je dit weer even naluisteren, ja.